Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Westen moet sancties tegen China voorbereiden om een invasie van Taiwan te voorkomen, zegt D66-kamerlid Sjoerdsma. Hij is op bezoek in Taiwan, een niet erkend land dat door China wordt beschouwd als afvallige provincie. Sjoerdsma waarschuwt dat de gevolgen van een Chinese aanval nog groter zullen zijn dan die van de oorlog in Oekraïne, omdat Taiwan economisch zo belangrijk is. Om China af te schrikken moet volgens Sjoerdsma nu al duidelijk zijn welke sancties er komen, bijvoorbeeld uitsluiting van het internationale bankensysteem. Een Franse parlementariër wordt beschuldigd van racisme vanwege een opmerking die hij in het parlement maakte. Tijdens het betoog van een zwarte politicus over migratie riep hij laat hen teruggaan naar Afrika. Dat leidde tot opschudding in de zaal. De voorzitter eiste dat de roeper zich kenbaar maakte. En dat bleek Grégoire de Fournat te zijn van de rechtspopulistische partij Rassemblement National. Mogelijk wordt hij geschorst. Het is onduidelijk wat hij precies riep. Laat hem teruggaan naar Afrika of laat hen teruggaan. In het Frans klinkt dat hetzelfde. Amsterdamse GGD-artsen komen naar een politiebureau voor bloed- en urineonderzoek... als het vermoeden bestaat dat iemand gedrogeerd is. De afgelopen periode zeiden met name vrouwen in het uitgaansleven te zijn gedrogeerd... via een drankje of door het zogenoemde needlespicking. Een drugstest moet dan snel worden uitgevoerd, anders zijn de drugs al door het lichaam afgebroken. Bij justitie zijn landelijk 45 gevallen bekend van mensen die onwel zijn geworden in clubs of bars. Het weer. Eerst nog op veel plaatsen regen. Minima vannacht rond de 10 graden. Overdag verspreid over het land nog een enkele bui, maar ook geregeld zon.